Daarin schrijft hij dat de fiscus van zeker 40.000 mensen geld terug wilde hebben... hoewel die nog recht hadden op uitstel... omdat hun bezwaar bijvoorbeeld nog niet behandeld was. GroenLinks en PvdA eisen dat minister Koolmees van Sociale Zaken voorkomt dat de pensioenen volgend jaar gekort worden. Ze willen dat hij de regels aanpast, anders dreigen ze hun steun voor het pensioenakkoord in te trekken. Pensioenfondsen dreigen tekorten op basis van de oude regels... terwijl er nieuwe in de maak zijn. De partijen vinden dat onbestaanbaar. In schoolboeken staan veel minder vrouwen dan mannen... en er zijn relatief weinig personages met een niet-westerse achtergrond. Als ze al in de boeken staan zijn het vaak stereotypes... blijkt het onderzoek van de Universiteit Leiden. Vrouwen zouden vaak afgebeeld worden als personage met een rol of in een huishoudelijke taak. Mannen zijn vaker topsporter of wetenschapper. Na de boeren, de bouw en het onderwijs willen nu ook winkeliers actie voeren. Volgens brancheorganisatie In Retail zijn ze kwaad over alle regels en verplichtingen waar ze aan moeten voldoen. Veel kleine winkeliers vinden ook dat de grote webshops winkelstraten kapot maken. De winkeliers eisen onder meer verlaging van de BTW, een verhoging van de BTW op Chinese postpakketjes en het intrekken van boetes op flexibele arbeid. Italië kampt met grote wateroverlast door de overvloedige regen van de afgelopen dagen. In Venetië is het zo erg dat de burgemeester wil dat de noodtoestand wordt uitgeroepen. In Triest is het water zo hoog gestegen dat de boten op de wal worden gezet. Ook in het zuiden hebben veel steden problemen door het water. Het weer hier, de buien houden aan en langs de kust is er nog altijd kans op onweer en hagel. Later op de dag wordt het rustiger en is er vaker zon. Het wordt 7 tot 9 graden. Morgen in het zuiden soms wat regen, in het noorden meer kans op zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend Noord 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knoop het Rotterpolderplein 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht, kost ongeveer 10 minuten.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 LA, on a Saturday night in the summer. Sundown and they all come out. Lamborghinis and they're in hummus. The party's on so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up. Me in the middle with the one I loving.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 Tot aan, eh, tot aan Krukjes bijna, als je vanaf uh, eh, Adenhout richting Heemstede wilt en door. Het is echt eh, rustig aan. Zuid-Haarlem ook, richting A9, vast. Overveen, achter het station langs bij Haarlem, staat ook allemaal vast. Dus doe rustig aan. Blijf gewoon naar ZFM luisteren. Je kunt ons ontvangen nou, tot ver buiten Haarlem. En wij gaan door met de Doors. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. There's a killer on the road. hem bijna helemaal. Riders on the Storm van de Doors. 1971, bijna 50 jaar oud. 7 graden hier op de officiële ZFM thermometer. In de ochtend uh, klaart het wat op. En vanaf uh, 2, 3 uur gaat het weer regenen. Zoals de afgelopen dagen. Ik kan er niks aan doen. Het is niet anders. We blijf gewoon lekker binnen. Zet ZFM aan. Leuke programma's vandaag, de hele dag door bijvoorbeeld zoals dit. Het ochtendprogramma, maar straks ook de lunch. En dan gaan we nu door met Chesto. je hoort er al op de achtergrond, Kovacs. Hier bij ZFM in de ochtend, waar het 8 uur 27 is. En inmiddels is het droog buiten, lekker.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 En dat is echt ontzettend leuk. 150 kramen, 50 eh, optredens. En wij hebben kaarten. En die kaarten zijn 16 euro per stuk. Maar je kunt er hier vier krijgen. Moet je niet voor bellen, moet je voor langskomen. Het is droog. En dan moet je voor 10 uur hier in de studio zijn. Aan de Tolweg 10. En dan krijg je van mij kaartjes voor de Christmas Fair. Ja, ja. Gewoon doen. deze kant de deur is open. Tolweg 10A. En dan zie ik je zo. came to the world on a cold winter's day. Sneezed three times, it must have been hay. My father was livid, he wanted a son. I took a look round and said to the nun, From here on it gets rough. At first I found I had little to do. They allowed me to grow a room with a view. But after a while, they hit on a plan. It's time to start learning. The trouble began. From here on, it got rough. At 15, I had a dream which I found very clever. I wanted to act. Mama said, no, never. My father said, out. I was already gone and followed the call. The show must go on from here on it got rough. My talents were spotted, producers were proud, and gave me those parts where you stand in the crowd. When the star became ill, I stepped in like a shot, and someone from film signed me up on the spot. From here on it got rough played all the good parts and sometimes the bad. And sometimes a fig leaf was all that I had. And then Hollywood said it would certainly die if I didn't come soon. So I went, aye, aye, aye. From here on it got rough. But now I was famous, I'd made it at last. Came happily back to the scene of my past. I received a big prize, had my name in Who's Who. But after flop, that name was taboo. From here on it got rough. At first I was hurt, I thought it was wrong. Then somebody heard me singing a song. I told him I couldn't, but he said, yes you can. So that's how this latest torment began. A change was overdue. From here it's rough on you. So you raise another glass, looking for a different space. I was leaning on the grass, dreaming of a sunnier day. weer een nieuwe plaat van George Michael. Heeft natuurlijk alles te maken met die film Last Christmas die weer uitkomt. En over kerst gesproken, die kaartjes liggen hier nog. Nog vier en die haal je op hier bij ZFM. En dan moet je om voor tien uur als eerste hier in de Tolweg zijn. De deur staat open, je loopt naar boven. En dan krijg je mij vier kaarten voor de Christmas Fair op Landvoort Bekenstein.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 And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look Dat was Bill Withers, hier bij ZFM. Waar het bijna kwart voor negen is, nog eventjes. En die Bill Withers, het verhaal doet dat hij eigenlijk eh, ontwerper is en designer. En hij heeft dus het toilet ontworpen van de Boeing 747 Jet. Dus als je ooit eens met dat ding vliegt... Het toilet is ontworpen door Bill Withers. Goed, even een rustig moment hier in de studio. We gaan eh, terug naar de jaren 90. Meneer Cherry, Woman van het album Man. van Nene Cherry uit de jaren 90. Leuk om weer eens te horen. En eh, ja, wij gaan door met Michael Kiwanuka. Nieuwe hit. Money. En waar het zeker over money gaat is het ondernemersgala aanstaande donderdagavond. ZFM is daar de hele avond bij. We praten met de genomineerden, we praten met de winnaars, we doen verslag. We zijn gewoon ter plekke. Het wordt echt een hele leuke uitzondering die we nu vol aan het voorbereiden zijn. En eh, dat kun je donderdagavond allemaal horen. Alternative FM verschuift daardoor naar de vrijdag. Nou, twee hele leuke avonden hier bij ZFM op de radio. Waar het inmiddels kwart voor negen is. En wij doorgaan met Michael Kiwanuka. I think I want everything. Everything all on my own. Can't you see my diamond ring? 20,000 carat gold. Girl, I wanna talk to you. I'm all alone Kiwanuka, Money, een nieuwe plaat. Oude en nieuwe muziek hier bij ZFM. Zoals deze oude van Madonna. Ik kreeg vast nog wel. For inspiration. Madonna, ja. Dat moet ik van zeggen. Ze doet nog steeds mee. Ze probeert het nog steeds. Maar dit was toch wel geweldig in die tijd. Terug naar 2019 met Medusa. Dat is toch wel iets anders.